Gert Kluk met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores, die vorig jaar dood werd gevonden in een hotelkamer in Lima. Het OM eist ook dat van der Sloot ruim 50.000 euro schadevergoeding betaalt aan de ouders van Stefanie. Hoewel de eis nu bekend is, moet het proces in Peru officieel nog beginnen. New York zet zich schrap voor de orkaan Irene, die dit weekend wordt verwacht. Alle vliegvelden rond New York worden om 12 uur vanmiddag lokale tijd gesloten. In de stad wordt dan ook het openbaar vervoer platgelegd. En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker wordt, heeft Broadway alle voorstellingen afgelast. Libische opstandelingen hebben de belangrijkste grenspost tussen Libië en Tunesië in handen. Na dagenlange gevechten hezen ze gisteravond hun vlag. Een stuk zuidelijker, bij de Libische grens met Algerije, is een zwaar bewapend konvooi van zes luxe auto's gepasseerd. Getuigen speculeren dat Gaddafi en zijn zoons daarmee uit Libië zijn gevlucht. In de wijk Terwijde in Culemborg is extra politie ingezet nadat bij een huis een raam was ingegooid. Na het incident gingen mensen de straat op en werd de sfeer gespannen. Door extra surveillances bleef het rustig, zegt de politie. Er zijn al langere tijd spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Culemborg. Dat leidde na de jaarwisseling in 2010 tot rellen. De verzekeraars hebben veel schademeldingen binnengekregen na het slechte weer van gisteren. Alleen Interpolis kreeg al meer dan 600 meldingen binnen, vooral uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Bij het zware onweer met windstoten hebben zich voor zover bekend geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het weer, de dag begint droog. Al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met onweer. Later vanmiddag breekt in het westen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Ook morgen en maandag is het fris met buien, maar ook af en toe zon.